Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste coronasneltesten zijn goedgekeurd. Met zo'n sneltest weet je binnen een kwartiertje of je corona hebt. De goedgekeurde testen moeten nog wel worden getest, zegt minister De Jonge. Omdat je telkens goed moet kijken hoe kunnen we zo'n sneltest eigenlijk in de praktijk... in aanvulling op de normale testen van de GGD inzetten. Maar die sneltesten die kunnen ons echt helpen om het hele proces van testen veel sneller te laten verlopen. En de wachtrij voor een gewoon wattenstaafje in je neus wordt binnenkort ook korter. Labs hebben nu genoeg spullen voor 51.000 coronatesten per dag. Zo'n 20.000 meer dan vorige week. Het wachten op een test is niet direct gefixt. De GGD moet komende week nog voor meer personeel zorgen om de tests af te nemen. Volgend jaar kun je misschien een tikkie eerder met een rood potlood in het stemhok staan. In maart volgend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Maar D66 en de PvdA willen vanwege corona graag dat de stembureaus al twee weken eerder open gaan. Vanwege corona is het al belangrijk dat we druk te vermijden. Dat er dus geen lange rij bij die stembussen eh, komt. Dat het niet druk wordt daar. Je wil dat mensen gespreid gaan stemmen en daarmee eh, deze oplossing vervroegd stemmen. In sommige andere landen is eerder stemmen al tijden normaal. Ook buiten coronatijd. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten Twee Rotterdamse ambtenaren zijn ontslagen omdat ze schommelden met facturen. Ze zijn voor honderdduizenden euro's omgekocht door wegenbouwers, staat in de Telegraaf. Bij een van de twee ambtenaren werden thuis dure racefietsen, luxe horloges en merkschoenen gevonden. En Rafael Nadal heeft vandaag wel een dutje verdiend. Hij stond diep in de nacht op de tennisbaan van Roland Garros. Pas om half twee was de wedstrijd klaar. Wel met een goede afloop voor Nadal. Hij heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Roland Garros. Goedemorgen. Het weer, veel buien, al wordt het later op de dag vaker droog en krijgen we de zon nog even te zien. Het wordt een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Zorgt dat voor 3 kilometer file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp.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 Can't tell life from lies. Got a bad sense of space While well, saying what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. in the put you in the mix. Hey. Eh. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mama. Alright, uh huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ideas me, oh, oh my god. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita.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 Mueve mommy, move it on me. Sacudo make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami make you my princess. Ah, eh. Where you wanna go, what in Cheshire? Eh. Give me that mundo to impress ya.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 Mogelijk komen er afzonderlijke snelteststraten. Ook de reguliere testcapaciteit gaat omhoog. De laboratoria hebben inmiddels genoeg materiaal om 51.000 tests per dag te doen. Dat zijn er 20.000 meer dan vorige week. De hebben nog een week nodig om het aantal tests in de teststraten op te voeren. D66 en PvdA willen dat stembureaus in maart al twee weken voor de verkiezingen open kunnen. Op die manier kunnen kiezers in coronatijd de drukte gemakkelijker vermijden... in bijvoorbeeld steden of op stations. Het weer, eerst buien, later ook zon bij 14 graden en een stevige wind.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 Manger le truc, je sens les pipo ah, oh, Tu ne vas pas me manquer. Toi qui croyais me connaître, t'es rempli tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Mais qui va se négliger moi, je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, les people. on savait pas, mais mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. les pipos rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première, merde, merde. Il bête, bête, bête, bête. tombé la première, merde, merde. bête, la première, merde, merde. and we can feel through this distraction as we are standing on our feet.